Jobboot met het NOS-journaal. In terug naar het noorden van het land. Frankrijk sloot tot de inval toen de islamitische strijders vanuit Noord-Mali een opmars naar het zuiden begonnen. Ze veroverden de stad Kona, wat een bedreiging inhield voor andere steden in het zuiden van het land. De rebellen in het noorden van Mali hebben banden met Al-Qaeda. Volgens militaire bronnen in Mali zijn op de eerste dag al zeker 100 rebellen omgekomen. Bij de operatie is een Franse helikopterpiloot gesneuveld. President Chavez van Venezuela, die op Cuba behandeld wordt tegen kanker, ligt niet in coma. Dat heeft zijn broer gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem gaat de gezondheid van zijn jongere broer iedere dag vooruit. Op internet gaan geruchten dat de president in coma ligt en dat zijn familie overweegt om de beademing te stoppen. Maar de broer van de Venezolaanse president zegt dat die geruchten op niets gebaseerd zijn. Een dronken vrachtwagenchauffeur uit Litouwen heeft een boete van 65 euro gekregen... omdat hij een huis in Veghel was binnengedrongen en daar in slaap was gevallen. De verontruste bewoner ontdekte hem vanmorgen vroeg en belde de politie. Agenten maakten de man wakker. Op het bureau vertelde hij dat hij van plan was geweest bij een vriend te gaan slapen... maar het adres was kwijtgeraakt en in beschonken toestand een verkeerd huis was ingelopen. De man kreeg een bekeuring voor huisvredebreuk. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn zeker 16 politieagenten gewond geraakt bij nieuwe rellen. De ongeregeldheden begonnen toen protestantse betogers een katholieke wijk ingingen en er over en weer met stenen en flessen gegooid werd. De onrust in Belfast begon vijf weken geleden toen de gemeenteraad een eind maakte aan de traditie om de Britse vlag elke dag op het stadhuis te hijsen. De tegenstanders van het besluit vinden dat er te veel concessies worden gedaan aan de nationalisten in Noord-Ierland. Veel demonstranten zeggen dat de protesten doorgaan tot het besluit over de vlag wordt herroepen. Het weer bewolkt en alleen in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig, in het zuiden later in de middag wat zon.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 Oh, Taking it back to the old i I'm an old fool who's so cool. Taking it back to the old i I'm an old fool who's oh, so cool. Taking it back to the old i I'm an old fool who's so cool.